Lot met het NOS Journaal. Het OM gaat Jihadil komen de eerste twaalf zaken voor de rechter. Dat heeft de landelijke terrorismeofficier gezegd in Nieuwsuur. Als de jihadisten terugkomen in Nederland ligt er al een vonnis... en kunnen ze meteen worden vastgezet. Uiteindelijk wil het OM alle 190 Nederlanders die zijn uitgereisd vervolgen. De aanleg van het Duitse deel van de Betuwe-lijn loopt grote vertraging op. Volgens staatssecretaris Dijksma is de goederenverbinding tussen Rotterdam en Oberhausen niet in 2022 klaar, maar duurt het nog zeker een paar jaar langer. Het spoor houdt nu op bij de Duitse grens. Voor het laatste stuk zijn nog nauwelijks vergunningen afgegeven, terwijl in 1992 al was afgesproken dat het spoor doorgetrokken zou worden tot het Roergebied. De kandidaat-minister voor werkgelegenheid van de VS trekt zich terug. Andrew Pasder, die, president, die door president Trump was genomineerd... zou een huishoudster zwart hebben betaald... en wordt in verband gebracht met huiselijk geweld. Pasder zou in de Senaat mogelijk niet genoeg stemmen halen... om minister te kunnen worden. Hij had zeker 50 van de 52 republikeinse stemmen van de Senaat nodig. Op een varkensboerderij in de buurt van Meel in Noord-Brabant zijn 2000 varkens omgekomen bij een brand. In de twee stallen die door het vuur verwoest zijn stonden vooral zeugen en biggetjes. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk. Voetbal dan. In de Champions League heeft Bayern München thuis met 5-1 gewonnen van het Engelse Arsenal. Bij de rust stond het nog 1-1. Titelverdediger Real Madrid won met 3-1 van het Italiaanse Napoli. De returns in de achtste finales zijn over drie weken. En dan het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Overdag veel bewolking en in het noord, eh, noordwesten en westen is er wel kans op zon.